zorgt voor een digitale revolutie... en voorkomt dat het platteland leegloopt. Behalve Timmermans is ook de Deense Margrethe Vestager vicevoorzitter geworden... evenals Valdis Dombrovskis... De led gaat zich bezighouden met de economie... terwijl Westdeker de digitale economie moet aanjagen. Frans Timmermans is van de drie de eerste vicevoorzitter... en is de enige die von der Leyen mag vervangen als ze afwezig of ziek is. De gaskraan in Groningen gaat mogelijk veel eerder definitief dicht dan gepland. Als het aan het kabinet ligt, stopt de gaswinning niet in 2030, maar al in 2022. Piebus wil verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het veilige niveau van 12 miljard kubieke meter komt. De Tweede Kamer had daar voor de zomervakantie al op aangedrongen. Op dat niveau van 12 miljard is het risico op aardbevingen volgens het staatstoezicht op de mijnen aanvaardbaar. Medewerkers van de Nederlandse publieke omroep zijn onderweg naar Den Haag om een petitie en 15.000 handtekeningen aan te bieden. Met de petitie Publieke Omroep Juist Nu hopen ze de bezuinigingen op de publieke omroep te stoppen. Volgens journalistenbond NVJ wordt het tijd dat de politiek de waardering voor het werk van de NPO-medewerkers omzet in daden. Een student uit Utrecht is de snelste vrouw ter wereld op de fiets. De 28-jarige Rosa Bas schoot met ruim 122 km per uur... door de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada. Dat deed ze op een aerodynamische lichtfiets... die door een team studenten van de TU Delft en de VU in Amsterdam is ontwikkeld.